12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Den Haag zijn 17 mensen aangehouden. Vanochtend werden 30 appartementen van woontorens in de wijk Ipenburg doorzocht. Daar wonen volgens de politie criminelen. Ze staan niet op de adressen ingeschreven... omdat ze onder de radar van justitie willen blijven. Bij de invallen is veel contant geld en drugs gevonden. In drie appartementen lagen wapens... Onder de 17 arrestanten zijn drie mannen van wie de politie denkt dat ze criminelen onderdak boden. Minister Koolmees van Sociale Zaken is blij met de nieuwe koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau. De koopkracht stijgt dit jaar met 1,6 procent, verwacht het CPB, ondanks de gestegen energieprijzen. Koolmees zegt dat hij begrijpt dat er wantrouwen is over de cijfers, maar dat de koopkracht door meer factoren wordt bepaald, zoals stijgende cao-lonen en belastingverlaging. Het totaalbeeld is positief, zegt de minister. De economie in China groeit minder hard. Bij de opening van het jaarlijkse volkscongres in Peking zei premier Li dat de groei uitkomt op 6 tot 6,5 procent. Dat is de laagste groei sinds de jaren 90. Een van de oorzaken is volgens de premier de handelsoorlog met de VS. Hij komt met belastingverlagingen om de Chinese economie te stimuleren. Hillary Clinton stelt zich geen kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Tegen een Amerikaans tv-station zei ze dat ze niet meedoet... maar dat ze zich bezig blijft houden met de dingen waar ze in gelooft. Meer kandidaten zich melden voor de verkiezingen van eind volgend jaar... kreeg Hillary Clinton de vraag of zij ook weer mee zou doen. In 2008 verloor ze de verkiezingen van Obama en in 2016 van Trump.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 Je zei ik hoor bij jou. Nou loop ik alleen dezelfde straten door, maar waar moet ik heen? Waar moet ik heen zonder jou? Dezelfde bomen, dezelfde mensen, dezelfde dromen van jou en mij. De vogels zingen is veranderd en toch is alles voorbij. Ik had hier niet meer moeten komen misschien. Toch ben ik bang om terug te gaan bovendien. Omdat ik jou dan met een ander zal zien een ander met jou. hier niet meer om moeten komen misschien. Toch ben ik bang om terug te gaan bovendien.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 Ik moet viraal gaan, damn, ik moet viraal gaan. Never back down, als ze nog niet afstaan. Ik moet viraal gaan, damn, ik moet viraal gaan. Are you a rich man? Are you a rich man? Moela moes, rare jongen met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom. Ogenlaag Hongkong, zonder navigation, pull-up zonder tomtom. -tom. Broodje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull up in de X6, pak die MX6, jij die teen X6. Had ik eens kunnen voelen waar de loop is, kunnen samen schieten, kijken weer in de dood is. Mannen blijven zoeken waar die kook is, rijden nog die focus, hebben wel uw focus. Zit nog tussen Jalas en die rokers, fok niet met die jokers, Willy op die motors.